Alleen Schiphol voldoet nu aan de eisen voor zulke controles. Arkefly wilde dit najaar beginnen met de vluchten vanaf Eindhoven. Nu dat niet kan, wijkt de luchtvaartmaatschappij uit naar Schiphol. Bij controles op de grens tussen Oostenrijk en Hongarije zijn sinds gisteravond al vijf mensensmokkelaars opgepakt. Zo'n 200 vluchtelingen zijn uit vrachtwagens en auto's gehaald. De Oostenrijkse douane scherpte de controles gisteren aan, na de vondst vorige week van 71 dode migranten in een vrachtwagen. Ze waren gestikt. In deze zaak zitten inmiddels vijf mensen vast. Door de extra grenscontrole stonden er vanochtend lange files op de Hongaarse snelwegen. De Feyenoord supporters die verdacht worden van de rellen in Rome worden niet vervolgd voor vernielingen aan een historische fontein. Politie en justitie zijn er niet in geslaagd mensen op te sporen die de schade hebben veroorzaakt. Het OM vervolgde 44 supporters wel voor geweldpleging tegen Italiaanse agenten. Op een bedrijventerrein in Mook, zo'n 10 kilometer ten zuiden van Nijmegen, lekt zoutzuur uit een tankwagen. Een wolk met zoutzuur trekt nu over het bedrijventerrein richting het dorp. De brandweer probeert de wolk neer te slaan voordat die bij de huizen in de buurt komt. Er is daarom groot alarm geslagen. Hoe het lek is ontstaan is nog onduidelijk. Het weer, geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog.